Jelle Visser met het NOS-journaal. De man van 33, die vorige week is doodgeschoten in Amsterdam Nieuw-West... is waarschijnlijk voor iemand anders aangezien. Volgens de politie reed het slachtoffer in een geleende auto... en is de man mogelijk aangezien voor de persoon die normaal in de auto rijdt. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt. Alles wijst op een liquidatie, zegt de politie. Van de dader of daders ontbreekt nog elk spoor. Hackers hebben de website van de verkiezingscampagne van president Trump aangevallen. De site donaldjtrump.com was eventjes onleesbaar. Ook stond er enige tijd een namaakverklaring op van de FBI... met de tekst deze site is in beslag genomen. De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat president Trump dagelijks verspreidt. Volgens Trumps woordvoerder is er geen informatie gelekt. Inmiddels werkt de site weer. De huidige coronamaatregelen zullen tot in december van kracht blijven. Dat heeft minister De Jonge gisteravond gezegd tijdens het persmoment. De verspreiding van het virus laat zien dat de gedeeltelijke lockdown veel langer van krachten moet blijven, zei de jongen. Voor extra maatregelen is het nog te vroeg. Onderzoek van het RIVM zou uitwijzen dat nu aanvullende maatregelen nemen geen effect heeft op de piek die er nu aankomt. De leider van een sekssecte in New York is veroordeeld tot 120 jaar cel. Keith Reinier is schuldig bevonden aan het uithongeren en brandmerken van vrouwelijke aanhangers... en het gebruiken van jonge vrouwen als seksslaaf, vrouwenhandel en het bezit van kinderporno. De man was oprichter van de cultsecte Nexium. Een van zijn slachtoffer was een eh, meisje van 15. Een andere tiener werd bijna twee jaar lang opgesloten in een kamer. De rechter noemde de man meedogenloos. En dan het weer. Veel wind en zo nu en dan regen. Het is een graad of 9. Woensdag overdag soms wat zon, maar ook buien.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 60s in my bag. Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, off the stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Hey, tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and expose, hey. I was 15, I took codeine with my dog, ayy. Pretty I put methazine, I feel nauseous. Word up a stick and I hop on a plane, still in my wall, waist shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Uh, I'm never gonna go against the grain. Uh, I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. Can't be no sucker ain't hating on no one. I wish everybody could pay. Cause we counting up every day. Getting high talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps.